de mogelijke gifgasaanval in Syrië te onderzoeken. Het Witte Huis zegt ontsteld te zijn over de berichten... dat honderden mensen zijn omgekomen. De druk op Obama groeit om militair in te grijpen in Syrië. De invloedrijke republikeinse senator John McCain zei tegen CNN... dat de VS niet langer moet wachten. Amerika moet met raketten de 40 of 50 vliegtuigen... van de Syrische luchtmacht vernietigen, vindt McCain. De rechter in het Zwitserse Bellinzona heeft een man die geheime gegevens over bankrekeningen met zwart geld verkocht, veroordeeld tot drie jaar cel wegens diefstal en schending van het bankgeheim. De 54-jarige Duitser kopieerde in 2011 de gegevens van 2700 rijke Duitse klanten bij de Zwitserse bank Julius Beer. Hij verkocht de data voor 1,1 miljoen euro aan de Duitse Belastingdienst, die de gegevens gebruikte om belastingontduiking van rijke burgers op te sporen. De bosbranden bij het Yosemite National Park in Amerika dreigen uit de hand te lopen. In korte tijd zijn ze drie keer zo groot geworden. De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen. De brand heeft inmiddels een omvang van ruim 200 vierkante kilometer. Het Yosemite Park zelf is nog niet getroffen. Ook andere natuurgebieden in de VS kampen met branden. Bij Yellowstone National Park in Wyoming zijn het er vijf. Daar is al ongeveer 50 vierkante kilometer in de as gelegd. De Nederlandse hockeysters staan niet in de finale van het EK. Engeland was in de halve finale na shootouts te sterk. Het werd 3-2. Het is voor het eerst sinds 1991 dat de hockeyvrouwen de finale van het EK niet hebben bereikt. Engeland speelt zaterdag de finale tegen Duitsland. Nederland speelt om de derde plaats tegen gastland België.